NOS nieuws van 5 uur. Kanaal. Nou. Het opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten kost veel meer dan gedacht. Er is 71 miljoen euro extra nodig, bovenop de eerder geraamde 100 miljoen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die Nieuwsuur in handen heeft. In Petten liggen ruim 1700 vaten met radioactief afval. Die moeten uiterlijk in 2022 naar de centrale opslag in Zeeland worden gebracht. Het Openbaar Ministerie in Turkije wil 40 keer levenslang eisen tegen de man die in de nieuwjaarsnacht een aanslag pleegde op een nachtclub in Istanbul. De verdachte schoot toen 39 feestgangers dood. De Oezbeek werd twee weken later opgepakt. Hij zei dat hij handelde in naam van IS. Onder de doden waren 27 buitenlanders. In de rechtszaak over de moord op zakenman Koen Everink... heeft de advocaat van verdachte Mark de J. de verdediging neergelegd. Advocaat Hogendam wilde dat er aanvullend DNA-onderzoek zou worden gedaan... maar de rechtbank wees dat verzoek af. De raadsman vindt dat hij zijn werk nu niet meer goed kan doen. De zaak ligt daardoor maanden stil. Overheidsinstellingen stoppen voorlopig met het adverteren op geen stijl. Dat heeft vicepremier Ascher in de Tweede Kamer gezegd... na aanleiding van een oproep van 143 vrouwen. Die vinden geen stijl vrouw onvriendelijk. Ascher vindt dat de overheid de context van een site mag meewegen... bij de vraag of op die site moet worden geadverteerd. Volgens hem gaat het niet om een permanente boycott van geen stijl. In het noorden van Parijs heeft de politie een tentenkamp met meer dan 1600 vluchtelingen ontruimd. Daarbij werden zo'n 350 agenten ingezet. De leefomstandigheden in het ontruimde kamp waren slecht. De vluchtelingen zijn nu ondergebracht in andere opvangplekken in Parijs. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon, vooral in het zuiden nog opklaringen. Vannacht kan het in het zuiden lokaal vriezen. Morgen droog, geregeld zon en een graad of 15. Vanaf donderdag warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits verloopt grotendeels normaal in de Randstad. Toch zijn er wel wat dingen die eruit springen, zoals de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een kapotte vrachtwagen bij Barneveld een half uur in de file, 9 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos bij knoop het Everdingen 5 na een ongeluk. De A8 Zaandam-Amsterdam. Daar zijn technische problemen met de brug over de Zaan. Er zaten nu 3 eh, kilometer file vanaf West aan. Op de A9 Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen 11 kilometer door een oliespoor.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 I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart.